Ook zouden er tienduizenden wapens en miljoenen documenten in beslag zijn genomen. Het leger zegt zich nu te gaan richten op het midden en het zuiden van de Gazastrook. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft besloten dat 171 Boeings voorlopig aan de grond moeten blijven. Het gaat om het type 737 MAX 9. Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest gisteren een noodlanding maken... nadat het ongeveer een half uur na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Er waren toen 180 mensen aan boord, niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit wil de toestellen nu eerst controleren voor ze weer gaan vliegen. Het binnenvaartschip dat vandaag vast kwam te zitten in de uiterwaarden van de IJssel... is aan het begin van de avond weer losgetrokken. Het wordt naar Nijmegen gesleept. De IJssel is inmiddels weer vrijgegeven. Hoe het schip zich heeft vastgevaren wordt onderzocht. In België is deze week een kind van negen gevonden... in een smalle, donkere ruimte van een huis. Het kind zat in het donker in een kamer met een oppervlakte van twee vierkante meter... De politie kwam in actie nadat er door iemand aangifte was gedaan. De moeder en stiefvader zijn gearresteerd. Schaats niet op de ondergelopen uiterwaarden en weilanden. Daarvoor waarschuwen waterschap Rivierenland en boerenorganisatie LTO. Het ijs dat de komende dagen kan ontstaan is onbetrouwbaar... doordat de waterstanden gaan zakken en daardoor holtes onder het ijs, ijs kunnen ontstaan. Het weer, het koelt vanavond en vannacht in een groot deel van het land af... naar ongeveer 2 graden onder nul. In het westen en zuiden blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Morgen klaart het in de loop van de dag op. De zon schijnt af en toe en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst.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 Yeah. Check me out. and I roll the best weed cause I got it going on. Hosted by DJ Malzo. Got her bouncing up and down on my cobra. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Perdona, de aquí adelante se viene el grave. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Música. Música. just want some naughty water. Don't know, don't know, water, water, water. rồi intense. quiero Mixes. Radio. Global House Vibes with DJ Mazzoli.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 Push to start it. robotic. Pull the plug and push to start it. Pick the step, disregard it. Push my button, push to start it. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. The best house, club, and tech house. DJ Malzo. Push my button, push to start it. is Intense. Take it off. Take it off. allemaal fijne dagen en een voorzitter.